Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een rechter in Washington heeft een van de twee federale strafzaken... tegen aankomend president Donald Trump geschrapt. Het gaat om de zaak die draait om zijn pogingen... de verkiezingsnederlaag in 2020 ongedaan te maken. De rechter willigde daarmee het verzoek in van speciaal aanklager Jack Smith... die had gevraagd een streep te zetten door deze zaak... en ook door de strafzaak die draait om het achterhouden van geheime documenten door Trump... Het is niet duidelijk of ook die zaak nu is geschrapt. Minister Bruins blijft bij de bezuinigingen op het onderwijs die het kabinet wil doorvoeren. De oppositie wil die deels of volledig laten schrappen. D66, CDA en JA21 willen de voorgenomen bezuiniging van 2 miljard met meer dan de helft verlagen. Linkse partijen willen dat het plan helemaal van tafel gaat. Bruins heeft die partijen in de Eerste Kamer nodig voor een meerderheid. Op sociale media zegt hij dat hij snapt dat de bezuinigingen tot frustratie leiden... maar dat het kabinet andere keuzes heeft gemaakt. De inspecties gaan intensiever toezicht houden in TBS-kliniek Oostvaarders in Almere. Want ondanks verbetertrajecten is er nog te veel mis, staat in een tussenrapport. Zo wordt er te weinig samengewerkt en is de werkdruk er te hoog door een tekort aan personeel. De Duitse oud-bondskanselier Angela Merkel lanceert vandaag haar autobiografie. In haar boek, met de titel Vrijheid, beschrijft ze haar jeugd in de DDR... het opklimmen in de politiek en de talrijke beslissingen die ze heeft genomen. In het boek wordt duidelijk dat Merkel voor al haar besluiten staat. Ook de besluiten die haar later kritiek opleverden. Ze schrijft geregeld dat er geen alternatief was... door de omstandigheden, afgesproken regels of de politieke realiteit. Het boek verschijnt vandaag in tientallen landen, gevolgd door een wereldtournee. Het weer. Vannacht koelt het af tot een graad of 6 en vooral in het westen valt een bui.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 And that night, I played the wall. Checking out the fellas, the highs and lows. Keeping one eye open, still clocking the hoes. There was one particular girl that stood out from the rest. Poison as can be with a high power chest.